Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het Brabantse waterzuivering in Aarle-Rikstel ernstig ontregeld raakte. Het gif kwam in de A en in andere beken terecht. Boeren kregen daarom het advies om geen rivierwater te gebruiken voor hun akkers en dieren. Om de waterzuivering te herstellen waren onder meer 20 tankwagens met bacterieslip nodig. Dat heeft volgens het waterschap veel geld gekost. Inmiddels is het water van de A en de beken stroomafwaarts weer van goede kwaliteit. De man die is opgepakt vanwege de terreurdreiging in Rotterdam... wordt alleen nog vastgehouden op verdenking van opruiing. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 22-jarige Jimmy F. nog steeds van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf... maar daarvoor is volgens de rechtercommissaris te weinig bewijs. Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam moet sluiten als er niet direct wordt ingegrepen. Het museum is in veel slechtere staat dan gedacht. Er is 5 miljoen euro nodig voor een renovatie. Er zijn al langer plannen om het Boymans van Beuningen op te knappen. Er zit asbest in het pand en de brandveiligheid is niet optimaal. Burgemeester Abu Taleb heeft de gemeenteraad geschreven... dat het benodigde geld kan worden vrijgemaakt binnen de huidige begroting. Een bizarre misbruikzaak in Amerika. Daar staan drie hoogbejaarde broers voor de rechter... vanwege het bezit en de productie van kinderporno. De broers van 82, 80 en 78 jaar kunnen alleen vrijkomen... als er voor ieder een bedrag van 500.000 dollar betaald wordt... Ze wonen al 55 jaar samen en een familielid dat hun garage opruimde vond een enorme hoeveelheid kinderporno. Volgens de aanklager hebben de broers het grootste deel van hun leven samen besteed aan ontucht met kinderen. De politie doorzoekt ook een stuk bos bij het huis van een vierde broer. Amerikaanse media speculeren dat die zoektocht iets te maken heeft met een meisje dat in 2009 verdween. Het weer vanavond opklaringen en vannacht kan het mistig worden.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 Friends and enemies, woman and man, heaven and hell, beginning and end. The rich, the poor, the meek and the proud, the land, the air, the sea and the clouds, the future, the past, the here and the now. Say inside.